uur. Krol met het NOS Journaal. Honderden estafettenlopers zijn door Nederland onderweg met het bevrijdingsvuur. Dat werd om middernacht in Wageningen ontstoken... en ze brengen het naar 80 Nederlandse gemeenten. Het vuur zal onder meer branden op de 14 bevrijdingsfestivals. Voor het eerst gaat het ook naar Duitsland, naar de stad Kleef. In Marseille zijn gisteravond vijf Nederlandse voetbalfans opgepakt en vijf Fransen... na onderlinge vechtpartijen... Vanavond wordt in Marseille de return gespeeld in de halve finale van de Conference League. Rond de eerste wedstrijd in Rotterdam werden vorige week 48 Marseille-fans gearresteerd... voor het afsteken van vuurwerk en vernielingen. Volgens de Oekraïense vicepremier zijn gisteren uit de omgeving van Mariupol... 344 kinderen, vrouwen en ouderen geëvacueerd en overgebracht naar Zaporizhia. Hoeveel van hen afkomstig waren uit de Azovstal-fabriek is niet bekend... Rusland heeft beloofd de komende drie dagen overdag een staakt het vuur in acht te nemen... om burgers de kans te geven het terrein van de fabriek te verlaten. In Brussel gaan vandaag de onderhandelingen verder over een invoerverbod voor Russische olie. Hongarije, Bulgarije, Tsjechië en Slowakije zijn het niet eens met het voorstel van de Europese Commissie... en willen een uitzonderingspositie. Ze zijn bang voor grote economische gevolgen. In de woning in Emmeloord is gisteravond iemand aangehouden voor gijzeling. In de woning werd ook een slachtoffer gevonden. De gijzeling duurde enkele uren en er zou lang zijn onderhandeld. De politie in Emmeloord onderzoekt wat er precies is gebeurd. En de finale van de Champions League gaat tussen Liverpool en Real Madrid. De Spanjaarden wonnen de gisteravond de tweede halve finale wedstrijd van Manchester City met 3-1. Dat was genoeg na de 4-3 nederlaag van vorige week. De finale van de Champions League is op 28 mei in Parijs.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 Er is nog altijd behoorlijk wat verdraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer nog 10 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd en er zijn drie rijstroken dicht.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 Adrenaline. still complain about. Het ritme van Zandvoort. Make me a fist. Purple Mountain Road that I can't miss. Have we all had enough? Have we all had too much? from your bully machine. Can we all back it up? Can we had enough? Have we all had too much? Goedemorgen, hier zijn een paar hoofdpunten van het NOS-journaal. Uit Mariupol zijn gisteren 344 mensen geëvacueerd naar veiliger gebied, meldt de Oekraïense regering. Het zijn allemaal ouderen, vrouwen en kinderen. Duizenden reizigers hebben een schadeclaim ingediend voor geannuleerde of vertraagde vluchten vanaf Schiphol. Bij verschillende organisaties zijn al meer dan 3600 compensatieverzoeken ingediend. waarschijnlijk worden dat er nog meer. En in Nederland was het gisteravond om 8 uur bijna overal twee minuten stil. Behalve in Groningen. Daar duurde het luiden van de klokken te lang... waardoor de stilte drie minuten te laat begon. Het weer, eerst flink wat zon, later vandaag in het oosten en zuidoosten kans op een bui. En het wordt 16 tot 20 graden.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 I ain't Tony. Show me a little bit dancing. A little bit dancing. Show me a dancing. Show me a little of dance. Oh, no. Show me a little of dance. Lately I've been losing my mind. Certain things I can't find middle of the night.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 Ze staat zo dicht. gewacht Ik laat je niet meer los, want zo houdt niemand me vast Ik heb naar je verlangd niemand me vast. Ik heb naar je verlangd. Kus me overdag en geef me vuur in de nacht.